En is op dit moment onderweg naar ons land. Het zou het eerste bezoek aan Nederland zijn van de president sinds de oorlog in zijn land begon. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niks zeggen over de situatie. De jongen die op een school in de Servische hoofdstad Belgrado... acht leerlingen en een bewaker heeft gedood... kan niet vervolgd worden omdat hij te jong is. De jongen blijkt namelijk 13 te zijn, niet 14 zoals eerder werd gedacht. Vanaf 14 zou hij wel vervolgd kunnen worden. De vader van de jongen is wel aangehouden. Het wapen was van hem. In de strijd tegen messengeveld zet de gemeente Middelburg een rapper in. Sykes schreef het nummer Probleem... naar aanleiding van een steekpartij waarbij een jongen van 15 omkwam. Voor een beetje ego wordt je leven je ontnomen. Wat steek je ervan op? Steek je in de op. Steek het tijd shanks en steek je bij ze los. Steek erop los, wat is weer een los? Mensen hebben geen idee meer wat het leven kost. De rapper is volgens de Zeeuwse stad een voorbeeld van hoe je met talent iets moois kan bereiken. En het is de week waar Charles gekroond wordt tot koning van het Verenigd Koninkrijk. En wat hij dan aantrekt, dat is nog niet duidelijk natuurlijk, maar het zou maar zo eens een oud pak kunnen zijn. Charles staat bekend als recycle koning, zegt deze TikToker. So this coat that he is wearing, he's had it since like the 1980s. Like King Charles is king, but he is not wearing new items all the time. Like he has had this coat for about like 40 years. Naar de bruiloft van zijn zoon Prins Harry en Meghan Markle droeg hij bijvoorbeeld een 35 jaar oud pak. Maar laatst maakt hij die het helemaal bond. He was recently snapped on a visit to a London mosque with a hole in his sock. And he's also known for patching his suits. You can see down there. Here's a really good suit patch shot. Ja, met een gat in zijn sok en een eh, lapje in zijn pak dus, omdat daar een gat zat.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 voyage, bom voyage Hoe ze gruurt, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage En komt ze met een glaasje Bom voyage, bom voyage Hoe ze gruurt, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze komt ze met een glaasje Yo, elo, shawty, kom, zag het, kom Was het, kom, buk het, kom, druk het, kom, doe het, kom, twerk Elo, shawty, kom, breng het, kom, geef het, kom Bitch, ben Rihanna, kom, work, work, work Oh, elo, shawty, kom, zag het, kom Was het, kom, buk het, kom, druk het, kom, doe het, kom, twerk Elo, shawty, kom, breng het, kom, geef het, kom Bitch, ben Rihanna, kom, work work, work, work.